Rudy Vendrich met het NOS-journaal. Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft Verenigde Staten de AAA-status ontnomen. De status is met één klap verlaagd naar AA+. Door de dalende beurskoersen groeit de twijfel of de VS een oplossing kan vinden voor de oplopende staatsschuld. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de VS de triple e status wordt ontnomen door een kredietbeoordelaar. Eerder deze week besloot een andere belangrijke kredietbeoordelaar, Moody's, dat de VS de triple e status voorlopig mag behouden. Het Amerikaanse ministerie van Financiën zegt dat Standard Poor's een fout heeft gemaakt in de berekeningen. De beoordelaar zou zich zo'n 2000 miljard dollar hebben verrekend. Italië gaat eerder bezuinigen om zo sneller het begrotingstekort weg te werken. Dat heeft premier Berlusconi bekendgemaakt. Italië wilde in eerste instantie in 2014 de balans op orde hebben, maar dat is vervroegd naar 2013. De afgelopen dagen worden de geluiden steeds sterker dat ook Italië financiële hulp nodig heeft uit, de Europese, uit het Europese noodfonds. Vanwege de schuldencrisis komen de ministers van Financiën van de zeven grootste economieën binnen een paar dagen bijeen voor overleg. Wanneer precies is niet duidelijk. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Amerikanen in Syrië opgeroepen het land zo snel mogelijk te verlaten. Het ministerie denkt dat de houding ten opzichte van Amerikanen snel kan veranderen, nu vanuit de Amerikaanse politiek steeds meer kritiek is op de Syrische president Assad. Die slaat met harde hand iedere vorm van protest tegen zijn regime neer. In Saoedi-Arabië hebben veiligheidstroepen een gewapende man gedood. De man schoot in de stad Jeddah op een controlepost vlakbij het ministerie van Binnenlandse Zaken. De autoriteiten onderzoeken de toedracht van het incident. Twee jaar geleden overleefde de zoon van de minister van Binnenlandse Zaken een moordaanslag. De zoon van de minister leidt het antiterrorismeprogramma van Saoedi-Arabië. Het weer bewolkte van het zuiden uit buien. In het oosten is er kans op onweer en het wordt ongeveer 21 graden.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 you naked now. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands shuffle it. Push it, push it. Yeah, yeah, yeah. Bunch it, selector. Tom, tom, tom, tom, tom, tom. 9 is Zon, Zee, Zandvoort man.